en u voor opschieten. Daarom bieden we schadeherstel wanneer het u het beste uitkomt. Ook als dat s'avonds of op zaterdag is. Zodat u weer verder kunt met uw leven in plaats van geleefd te worden. Wat er ook gebeurt. Goedemorgen, het is 10 uur. Het vervolg van de 90s Request op 100 met muziek van de Guardians, Puff Daddy en Tori Amos zometeen. En dit is het nieuws van 10 uur. NOS op 3 met Biembuis. Goedemorgen. OAT-vakantiegangers moeten thuis blijven. NOS op 3. OAT-vakantiegangers die op het punt staan te vertrekken... kunnen beter thuis blijven. Dat is het advies van de curatoren van de failliete reisorganisatie. Ook geboekte vakanties op langere termijn gaan niet meer door. Reden is de groeiende onrust die is ontstaan op verschillende vakantiebestemmingen... waarbij OAT-reizigers opeens dikke rekeningen moesten betalen... die eigenlijk voor OAT waren. Onze economieredacteur legt uit. Er is veel gedoe bij de bestemmingen van OAT. Eh, hotels waar mensen eh, de vakantie van OAT hebben lopen... die vragen de reizigers om eh, zelf de rekening uit eigen zak te betalen. En vanwege die chaos zeggen de curatoren is het handiger om ehm, maar niet op pad te gaan. En dan krijg je gewoon je geld terug via de SGR. En de SGR, dat is de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Die vindt het besluit van OAT erg vervelend, maar onvermijdelijk. In de zaak over de dood van Michael Jackson is het nu aan de Amerikaanse jury om te beslissen of concertpromotor AEG mede schuldig is aan de dood van de King of Pop. Zijn moeder vindt dat die organisatie mede verantwoordelijk is omdat zij de dokter inhuurde die Michael uiteindelijk een fatale dosis slaapmiddel gaf. Vannacht hield de advocaat van Catherine Jackson zijn slotpleidooi. But make no mistake, AEG is a money-making company and they wanted to make money. They wanted Michael to make, they didn't want to help Michael do a comeback. They wanted Michael so they could make money. En nu is het dus aan de jury om te beslissen in het proces dat al vijf maanden duurt. Mogelijk doen ze dat volgende week. De landelijke SOS-alarmhulpdienst zoekt 20.000 mensen met een EHBO- of BHV-diploma... die eerste hulp kunnen verlenen als er een ongeluk is, gebeurd bij hun in de buurt. Op die manier kunnen ze mensen bijstaan al voordat politie, brandweer en ambulance zijn gearriveerd. Wij kunnen op GPS-locatie zien waar, eh, waar een hulpverlener is. Op dat moment komt er eigenlijk via de NL SOS-alarm een berichtje binnen. De hulpverlener kan wel of niet eh, accepteren. En als hij accepteert krijgt hij informatie over de calamiteit... om eh, eerste hulp te verlenen tot politiebrandweer noord zijn. Het weer volop zon, maar ook wat sluierwolken. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen en zondag blijft het zonnig. Het voelt wel iets frisser dan door de oostenwind. Dat was het. Meer nieuws op nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer 90s Request Top 100. En vanaf morgen kaarten voor 3FM Presents, de jeugd van tegenwoordig. ANWB Verkeersinformatie. Probleem op de N59, Zierikzee Noordhoek. weg is dicht in beide richtingen tussen Oude Tongen en Knoop het Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto. De Citroën Grand C4 Picasso met 7 zitplaatsen. De Technospace. Boordevol technologie en 20% bijtelling. Ontdek hem vrijdag 27 en zaterdag 28 september tijdens de lanceringsdagen bij de Citroën dealer. En profiteer nu van 1000 euro voordeel op het introductiepakket. Citroën, creatieve technologie. Nog maar drie dagen sale bij Arkefly. Met heel veel voordeel op tickets naar heel veel bestemmingen. Zoals Dubai vanaf 299 en Miami vanaf 399 euro. Maar boek snel, want ze vliegen de deur uit. Ga nu naar uw reisbureau of kijk op arkerfly.nl. Ja, zo wil ik het. Nu bij Plus, Hollandse bloemkolen. Per stuk maar 79 cent. U vindt ze echt nergens goedkoper. Eenmaal, andermaal, verkocht. Ga dus snel naar Plus en neem mee die bloemkool. Plus geeft meer. Als je altijd ICT'er bent geweest en je valt een keer uit het reuzenrad, dan hoef je niet opeens garnalenpeller te worden. Bij Movier verzeker je het inkomen van je eigen beroep en hoef je geen ander werk te accepteren als je arbeidsongeschikt raakt. Kijk op movier.nl/slash zeker van inkomen. Bij Atlon Carlies zijn we continu bezig met de vraag of mobiliteit slimmer en efficiënter kan. Neem nou Witteveen Infra. Ruim duizend medewerkers, veel auto's die overdag stilstaan en de wens om milieuvriendelijker te zijn. Wat ons betreft zijn zuinige kleine auto's in combinatie met ruime vakantieauto's een goed begin. Kostenbesparend en goed voor het milieu. Kijk op Atloncarlies.nl voor uw mobiliteitsoplossing. Atlon Cardies, stap in. Ook interim managers en financials gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen. Sport. Korfballer Loek de Ruiter gaat voor 100 miljoen euro naar KDB 71. U hoort de voorzitter. Met die bedragen tegenwoordig in het internationale korfbal... is 100 miljoen voor Loek eigenlijk gewoon een koopje? In vijf jaar kan er heel wat veranderen. Behalve uw bijtelling. Want met de Prius Plug-in Hybrid betaalt u helemaal geen bijtelling tot 2019. Tenminste, als u nu beslist. Ga daarom vandaag nog naar de Toyota dealer. Kijk voor de voorwaarden op toyota.nl. 3FM. The 90s Request Top 100. Nu Domien Verschuren. 3 FM 90. these things by your brains. I sank into Eden. But by. I read to you here, save your eyes. You'll need them, your boat is at sea. Your anchor is out, you've been swept away. And the greatest of teachers won't hesitate. de Cardigans. 90s Request Top 100. Ach, wat wilde ik vroeger graag Nina zijn van de Cardigans. Dat liep ik persoonlijk, maar dat schrijft Esme Ottema bij eh, haar motivatie om de Cardigans in haar 90s Request playlist te zetten. Ze had een badass tattoo en een fragiele stem die eigenlijk helemaal niet paste bij het uiterlijk dat ze had in deze clip. Wat een stoere clip was dat, ja, bij My Favorite Game. 87 de Cardigans, daarvoor 88 live en I Alone in de 90s Request Top 100. Goedemorgen, het is 13 over 10. Tweede gedeelte van de 90s Request Top 100 die je kunt meelezen via de website. Dat is 3fm.nl, maar net zoals ieder jaar raad ik je aan dat lekker niet te doen. Laat dat gewoon links liggen. Hou die radio aan, zet hem even twee tandjes harder... en laat je overvallen door de 100 beste platen uit de jaren 90. Samengesteld eh, door jou. Voor het samenstellen van een lijstje afgelopen weken via de website 3fm.nl is deze lijst dan weer tot stand gekomen. En hoor je als het goed is dus jouw favoriete jaren 90 plaatjes voorbij komen. Stephanie, goedemorgen. Goedemorgen. Op nummer 86 Puff Daddy en I'll Be Missing You. En het is een van jouw persoonlijke favorietjes. Ja, eh, nou, er zijn natuurlijk wel meer, maar eh, onder andere deze, ja. Wat heb jij in de jaren 90 gedaan in die kinderdisco? <laughs> <laughs> Schuifelen. Schuifelen, daar begon het allemaal natuurlijk, Stefanie. Ja, het was mooi. was, eh, ik, denk dat, ik was een jaar of elf of zo. Dus eh, toen mochten wij eh, ja, eigenlijk met de hele klas ongeveer naar, naar de kinderdisco. Ja, en je schrijft dat je daar deze plaat hoorde en dat daar ook de liefde voor R&B is begonnen. onder andere, ja, dat is eigenlijk nooit echt meer geweest. En nou ja, je zingt het in je beste Engels mee. En ja, ik vond het altijd wel een mooie plaats. Dus hij is mij wel bijgebleven. Opgedragen door Notorious B.I.G. Een ode van Puff Daddy en Faith Evans. I'll Be Missing You. Onder andere dankzij jouw stem op 86 in de lijst, Stephanie. Joep. <laughs> Het is de 90s Request of 100. Meelezen, lekker niet doen. Daar gaan we. Dit is Puff Daddy. block the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see you open up the gates for me, reminisce time The night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. you. Till the day we meet again. And my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you are gone. Give anything to hear half your breath. I know you still living your life after death. this is not really Wendy van Tilborg. Eh, komt niet uit Tilborg, voor de duidelijkheid. Komt uit Baaksem. Al 15 jaar groot fan. Blijft een van de mooiste nummers die zij ooit gemaakt heeft. Daarvoor 85, I'm Not So Tough van het Lange. Chris van der Pijl, Grijpskerk. Die schrijft gewoon omdat het Iels is. Prima reden om een plaatje in jouw 90s Request playlist te zetten. Dit is de apotheose van een week lang 3FM 90s Request. De 90s Request Top 100 met zometeen op 82... Na drie... Oh, na 83. Dit is Jamiroquai, Virtual Insanity. what we're living in. Let me tell ya. Well, it's a world that man can eat at all. When things are big that should be small. Who can tell what magic spells we will be doing for us?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 Dag Damien, goedemorgen. Waar staat het vast? Nou, de N59, daar ga ik mee beginnen, want die is dicht. Dus de route zierikzee hellegatseplein tussen Oude Tongen en Hellegatseplein... is de weg in beide richtingen dicht. Ernstig ongeluk geweest, vrachtwagen is gekanteld... vrachtwagen geladen met aardappels. Die afsluiting gaat nog uren duren. Voorlopig zal het verkeer moeten gaan omrijden via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. En er staat een vrachtauto stil met pech op de A58... vanaf Breda naar Eindhoven bij Oorschot, 2 kilometer. Kees, dankjewel. Hè. Hoi. FM. door de rest van de band eruit getrapt omdat het simpelweg niet meer ging. Drugsproblemen, creatieve meningsverschillen. Het was klaar, over en uit voor Scott en Stone Temple Pilots. Zijn plek wordt sinds dit jaar ingenomen door Chester Bennington van Linkin Park. Plush in de 90s Request of 100 op 81. Daarvan nog Hit Me Baby One More Time. De kennismaking met Britney Spears op 82. Hier hebben we gigantisch veel dansjes opgemaakt voor de vrijdagmiddagafsluiting op school, schrijft Michelle Epping uit Amstelveen. Een van haar favoriete plaatjes en daarom terug te vinden in de 90s Request op 100. Met zometeen de Fuji's op 79, Killing Me Softly. Na een power ballad puur zang. Dit is Bon Jovi op 80. Sitting here wasted and wounded with this old piano Trying hard to capture the moment This morning I don't As I dream about movies they won't make of me when I'm dead. With an ironclad fist, I wake up and French kiss the morning. While some marching band keeps its own beat in my not to see Request. 90s Request. DFM. Drumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. 77 voor de Fugees. Killing Me Softly. En daarvoor een van de favoriete liedjes van Marleen. Eerste discofeestje op de lagere school. Lichten uit en schuifelen maar. Bon Jovi, Bed of Roses op nummer 80 in de 90s Request Top 100. Zometeen 77, daar staat Genesis. Na 78, dit is de Bloodhound Gang. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof. the roof. The roof is on fire. We don't need no water. Let the motherfucker burn. Burn, motherfucker. I'm a dumb white guy. I'm not old or new, but middle school, fifth grade, like junior high. I don't know, mofo, if y'all peeps be fucking giving props to my hoe, cause she fly, but I can take the heat, cause I'm the other white meat known as Kid Funky Fry. Yeah, I'm hung like planet Pluto, hard to see with a naked eye, but if I crashed into Uranus, I would stick it where the sun don't shine, cause I'm kind of like Han Solo, always stroking in my own wookie I'm the root of all that's evil, yeah But you can call me Cookie The roof, the roof, the roof is on fire The roof, the roof, the roof is on fire The roof, the roof, the roof is on fire We don't need no water, let the motherfucker burn Burn, motherfucker yo, yo. This hardcore ghetto gangster image takes a lot of practice. I'm not black like Barry White, no, I am white like Frank Black is. So if man is five and the devil is six, then that must make me seven. This hockey's gone to heaven, but if I go to hell. Anderson, Kurt Cobain, Mark Twain, and Jimi Hendrix, Poltergeist, and Webster, yeah, Emanuel. motherfucker. everybody, here we go. Come on, party people. Throw your hands in the air. Come on, party people. Wave them like you don't care. 77 Chemical Brothers hier. Wauw! Bespaar direct bij Phonehouse. Met een Vodafone SIM-only abonnement voor maar 15 euro per maand. Alleen bij Phonehouse ontvang je daarnaast ook nog tot 100 euro korting op één van de losse Samsung Galaxy smartphones. Ga naar de winkel of kijk op phonehouse.nl. Vanaf deze week gaat HEMA Nederland een beetje blijer maken. Met onze blijmakers. Dat zijn bijzondere HEMA-producten en altijd voor een verrassend lage prijs. Het is weer Salon de Promotion bij Renault. Kom tot en met 29 september naar de Renault-dealer en bewonder de eigentijdse Twingo. Met inruil van uw huidige auto rijdt u hem al vanaf 99 euro per maand. Ga voor meer informatie en verkoopvoorwaarden naar Renault.nl. Kies voor de kwaliteit van Renault. Let op. Geld lenen kost geld. Deze week zijn de majo's bij Hema de blijmakers. Van matje baby tot maat XL. Allemaal hebben ze de perfecte pasvorm. Dankzij ons elastisch kwaliteitskatoen. En nu bij twee majo's. de derde gratis. Blijmakers, echt Hema. Ontvang tijdens Salon de Promotion gratis een 1 vijfde staatslot. Check snel Renault.nl Trouwplannen? Bezoek 29 september de Open Top Trouwlocatieroute. Kijk op toptrouwlocaties.nl Je auto verkopen. Waarom zou je betalen als het ook gratis kan? Adverteer op de grootste automarktplaats van Nederland. Autoscout24. Hier is alles auto. Ethos heeft weer een geweldige kortingknaller. De op is op aanbieding die tot en met deze zaterdag geldt. Bijna alle Wella haarstylingproducten nu per stuk voor maar 2 euro. Maximaal 4 per persoon. Kom dus snel naar de winkel. Alles voor jou. Ethos. Zet je auto gratis en vertrouwd op autoscout24.nl Morgen om half negen op Nederland 3. Avro's Top op 3 met, met live. Stromae. En een speciaal duet van Michael Prins en Douwe Bob. Ik bespreek met jou de nieuwste releases. Neem een duik in mijn platenkast en vlieg door de mega top 50. Morgen om half negen op Nederland 3. Avro's Top op Top op 3. Die pa van ons, hè? Zou die zich wel vermaken nu die met pensioen is? Ja, joh, tuurlijk. Lekker reizen, beetje klussen. Heerlijk. Hoop dat wij dat later ook kunnen. dat kun je toch gewoon checken? Oh ja? Ik zou niet weten hoe. Weet hoe je ervoor staat? Check het op mijnpensioenoverzicht.nl. Inloggen met je DigiD voor een overzicht van je opgebouwd pensioen en AOW zal je hem hebben. De Aanmerk Express van Albert Heijn. Dat zijn wagons vol aanmerken met denderende korting. Met deze week in de Aanmerk Express alle Pickwick 1 plus 1 gratis. Alle Conimax 2 plus 1 gratis. En alle Activia ook 2 plus 1 gratis. De Aanmerk Express. Heel veel aanmerken met heel veel korting. Gewoon bij Albert Heijn. Schat, kijk nou toch eens. Wat een enorme villa. Dat is toch niet normaal? <laughs> Heb je gezien wat voor tuin er aan vast zit? Dat onderhoud. Ach man, begin je toch niet aan. Mensen, niet dat Hollandse. Doe eens gek. Speel Eurojackpot en misschien ben jij komende vrijdag on-Hollands Rijk. Ga naar de winkel of eurojackpot.nl. Want de verwachte jackpot is 21 miljoen. On-Hollands Rijk. Eurojackpot. Macro werkt al 45 jaar in uw voordeel en dat vieren we graag met u. Spectaculaire kortingen op speciaal geselecteerde artikelen. Let op de jubileumfolder en vier het mee. Bij Macro, al 45 jaar partner voor ondernemen Nederland. Jack Johnson is terug met zijn nieuwe album. From Here to Now to You. 12 prachtige songs. From Here to Now to You. Van Jack Johnson. Macro, 45 jaar in uw voordeel. Björn heren, dames of kinderboxer, 50% korting. Wij zijn National Academic. 20 jaar geleden opgericht voor klanten die anders denken. Klanten die oplossingen zoeken, kritisch zijn. National Academic is er voor klanten die meer verwachten. Meer service, meer zekerheid. Dankzij onze klanten zijn we geworden wie we nu zijn. National Academic, de verzekeraar voor hoger opgeleiden. Ontdek ons op na.nl. Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk. Ik weet niet of ik u wel mag bellen. Eh, sorry? Ja, u staat niet op mijn groene kaart. Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828. Ontdek onze lage premie. National Academic, de verzekeraar voor hoger opgeleiden. Goedemorgen, het is 1 over 11. De laatste dag van 3FM 90s Request 2013 met de 90s Request op 100. Gaat zo meteen verder. Dit is het nieuws, En was op 3 met Biembuis. Goedemorgen, begrotingstekort maar 2,5 procent. NOS op 3. Dat is tenminste als je kijkt naar de periode juli vorig jaar tot en met juni 2013. Volgens het CBS waren er toen allerlei meevallers. Zo kwamen de miljarden binnen uit de verkoop van de nieuwe mobiele telefoonfrequenties. En daardoor was het tekort de afgelopen vier kwartalen ruim onder de Europese norm van 3%. Het is alleen nog geen reden voor een feestje. Minister Kamp verwacht over een gewoon jaar, dus heel 2013, een overheidstekort boven die 3%. Volgens het CBS blijkt uit de cijfers wel dat de overheid steeds minder uitgeeft en meer geld binnenkrijgt. Met je oat ticket op zak richting Schiphol, dan kun je beter omkeren. De curatoren van de failliete reisorganisatie roepen vakantiegangers op thuis te blijven. Ook geboekte vakanties op langere termijn zijn geannuleerd. Reden is de chaos die op sommige vakantiebestemmingen is ontstaan... waarbij OAT-reizigers voor OAT-rekeningen moeten, moeten opdraaien. Een stichting voor reizigers staat ze bij. Er zijn mensen die eh, in de problemen zijn en die worden geholpen nu door TUI Nederland. Er zijn ook noodnummers bekendgemaakt eh, op eh, de website van OAT... die gebeld kunnen worden en dan er worden er eh, eh, maatregelen genomen om die mensen te helpen. Goed nieuws voor de verzekering. Er was vorig jaar minder vaak schade aan politieauto's. Iets minder dan 11.000 keer moest een politiewagen worden opgelapt. Meestal ging het om lichte schade, bijvoorbeeld een barst in de voorruit door steenslag. Maar politieauto's worden ook wel eens met opzet beschadigd. En bovendien is het risico op deuken groter dan bij normale auto's door achtervolgingen. In totaal heeft de Nederlandse politie bijna 14.000 voertuigen. Het weer volop zon, maar ook wat sluierwolken. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen en zondag blijft het zonnig. Het voelt wel iets frisser dan. Dat komt door de oostenwind. Dat was het. Meer nieuws op nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer 90s Request Top 100. En vanaf morgen kaarten voor 3FM Presents. De jeugd van tegenwoordig. ANWB bij Verkeersinformatie. Problemen op de N59, Zierikzee Noordhoek. Vanochtend gebeurde een ernstig ongeluk. De weg is in beide richtingen dicht tussen Den Bommel en knooppunt Hellegatsplein. Die afsluiting duurt nog wel even. Voorlopig moet het verkeer omrijden via de route Roosendaalbergen op Zoom. Op de A27 Breda-Gorkum is de brug open geweest. Er staat richting Gorkum 2 kilometer bij Werkendam. En tussen Noordeloos en Gorkum staat 2 kilometer naar Breda. En er staat een vrachtauto stil op de A58 Breda-Eindhoven. Bij Oorschot 5 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Ontdek de nieuwste collecties van merken als Vero Moda, Mango, Vanilla, Filippa K, Modstrum, French Connection. Voor de nieuwste mode, eerstweekam.nl. hey, waar gaan we lunchen? McDonald's? Nee joh, ik heb veel meer zin in een stokbroodje hamkaas of een club sandwich of zo. Mhm, McDonald's dus. Nieuw bij McDonald's. Knapperige baguettes. Rijk belegd met bijvoorbeeld hamkaas tomaten of als chicken club. Nu samen met een drankje voor maar 4,95. Met lunch. Nieuw. Bij McDonald's. Macro werkt al 45 jaar in uw voordeel en dat vieren we graag met u. Spectaculaire kortingen op speciaal geselecteerde artikelen. Let op de jubileumfolder en vier het mee. Bij Macro, al 45 jaar partner voor ondernemen Nederland. Besparing bij Beterbed. In uw voordeel. Tijdelijk tot 15% lastenverlaging op alles. Dus had ik het dat. Naar beterbed.nl Macro, 45 jaar in uw voordeel. Ajax Allesreiniger 1 plus 1 gratis. Wij, de 4 miljoen leden van de ANWB... hebben het allemaal wel eens. Iets klopt er niet aan je auto. Gelukkig kunnen we nu ook bij twijfel de Wegenwacht bellen. Ze geven advies en als het nodig is, komen ze naar je toe. Dat is nieuw. Neem daarom, net als wij, Wegenwachtservice. Nu ook advies bij twijfelgevallen. De Radio 6 Soul and Jazz Awards. Donderdag 3 oktober in Amsterdam. Met onder andere Treintje Oosterhuis en Wouter Hamel. De Radio 6 Soul and Jazz Awards. Stem nu via radio6.nl op de genomineerden. En maak kans op kaarten voor de uitreiking. Radio 6. Soul and Jazz. Wegenwacht Nederland Standaard. Voor 95 euro per jaar. Dat is nog geen 8 euro per maand. Sluit nu af en krijg de rest van dit jaar gratis. Ga naar anwb.nl slash wegenwacht. Bedankt, lief wifi-netwerk. Wat heb ik een lol met je gehad, hè? Filmpjes kijken, plaatjes sturen. Ook een hoop ranzige dingen gedaan trouwens. Maar ehm, ik kan nu iets beters krijgen. Dag! Bye bye wifi. Want nu bij High, giga veel data, snel 4G en topbereik met het KPN-netwerk. Check de nieuwe abonnementen op high.nl. Ook nieuw bij High, je toestel is weer direct van jou. Bijvoorbeeld de Sony Xperia Z. 3FM. The 90s Request Top 100.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 Discotheken, schoolfeesten, helemaal uit je plaat gaan, schrijft Nico Strijker uit Leek. Over de nummer 75 in de... The 90s Request Top 100. En daarvoor Madonna, Frozen, 76. Louise Smitskamp woont in Gouda en schrijft... Ik had nog net niet voor de deur geslapen van de platenzaak... om dit nummer als een van de eerste te kunnen kopen. Later die dag gingen we op wintersport... en ik kon het in de straten van Meijerhoven niet laten... om mijn raam stiekem open te draaien... om de muziek wat harder te zetten... en heel het stadje mee te laten genieten. Deze plaat was het bewijs dat Madonna nog lang niet op haar retour was. Nee, dat kun je zeggen. En dat was Madonna in de jaren 90. En nog steeds brengt ze platen uit die vooruitstrevend en vernieuwend zijn. Kort over elf op vrijdagochtend. Goedemorgen, het is de 90s Request op 100. De 100 populairste platen uit de jaren 90. Samengesteld op basis van al die playlistjes die de afgelopen weken gemaakt zijn via de website 3fm.nl goed verhaal van Lisa Bos. Goedemorgen. Goedemorgen. Dus het was 1993 en jij zei tegen jouw vader... dit wordt een enorme hit. Precies, en hij geloofde er helemaal niets van. <laughs> maar hoe is het gegaan? Zaten jullie op een gegeven moment in de auto naar de radio te luisteren... en kwam toen dit liedje voor het eerst op de radio? Nou, het was volgens mij niet voor het eerst. Het was in ieder geval gewoon thuis. En dat ik hem uh, even lekker hard zette. Dat mijn vader zei, dit kan nooit een hit worden. Ik zei, wel hoor, dat is het al. <laughs> Weet je, zoiets. Waarom vond eh, jouw vader het dan zo'n vreselijke plaat? Ja, dat weet ik echt niet. Dat heb ik hem nooit gevraagd. Is nooit... hij is volgens mij niet zo erg van de rock of zo. Nee, eh, er zit, misschien iets te heftige gitaar in. Ja, precies. Nou, dan kan het alles zijn van of Metallica, of Guns N' Roses, of Race Against the Machine. Maar over welke plaat hebben wij het, Lisa? Over... Eh, Two Princess met, wat was dat weer? Van de Spindokters. oh, sorry, Spin ja. Werd uiteindelijk een enorme hit. Jouw vader had ongelijk en jij meer dan gelijk, Lisa. Precies, ik kon lekker eh, dansen. Onder andere <laughs> dankzij jouw eh, playlistje vandaag op 74. Spindokters op de radio. Ja, leuk, ik ga luisteren. dead weight. I'm trying to get my head straight, but I can't figure out which Spice Girl I wanna impregnate. And I Dre Slim Shady, you a basic. Uh uh. Then why's your face red, man? You wasted. Well, since age 12, I felt like I'm someone else, cause I hung my original self from the top bunk with a belt. Got pissed off and ripped Pamela Lee's tits off and smacked her so hard I knocked her clothes back, was like crisscross. I smoke a fat pound of grass and fall on my ass faster than a fat bitch who sat down too fast. Come here, slut. Shady, wait a minute. That's my girl, dawg. I don't give a fuck. God sent me to piss the world off. wanted to have sex in junior high. The only problem was my English teacher was a guy. I smacked him in his face with an eraser, chased him with a stapler, and stapled his nuts to a stack of paper. Walked in a strip club, had my jacket zipped up, flashed the bartender, then stuck my dick in a tip cup. Extraterrestrial, killing pedestrians raping lesbians while they're screaming. Let's just be friends. 99% of my life I was lied to. I just found out my mom does more dope than I do. I told her I'd grow up to be a famous rapper, make a record about doing drugs and name it after. You know you blew up when the women rush your stands and try to touch your hands like some screaming Usher fans. This guy White Castle asked for my Dude, autograph, so autograph? I signed it. Dear Dave, thanks for the support, asshole. Hi, my name. tape. This kid needs to be locked away. Get him. Dr. Dre, don't just stand there, operate. I'm not ready to leave. It's too scary to die. I'll have to be carried inside the cemetery and buried alive. Am I coming or going? I can barely decide. I just drank a fit the vodka. Dare me to drive? Go ahead. All my life I was very deprived. I ain't had a woman in years. My palms are too hairy to hide. Whoops. Clothes ripped like the Incredible Hulk. I spit when I talk. I fuck anything that walks. Come here. When I was little, I used to get so hungry I would throw fits. How you gonna breastfeed me, mom? You ain't got no tits. I lay awake and strap myself in the bed with a bulletproof vest on and shoot myself in the head. Bang. steaming mad. And by the way, when you see my dad, yeah, tell him that I slit his throat in this dream I had. Hi, my name is. What? My name is. Hij kwam, hij zag, hij overwon. Marshall Bruce Matters, oftewel Eminem, bracht in 99 de Slim Shady LP uit. Waar dit de grote hit van werd, de kennismaking My Name Is. Die andere single die daarop stond, ik zit even kijken, die staat dan niet in de 90s Request op 100. Maar ja, die hoort er wel bij in zijn week. Klein stukje van Guilty Conscience. Meet Eddie, 23 years old. Fed up with life and the way things are going, he decides to rob a liquor store. But on his way in, he has a sudden change of heart, and suddenly, his conscience comes into play. Alright, stop. Now before you walk in the door of this liquor store and try to get money out the drawer, you better think of the consequence. Who are you? I'm your motherfucking conscience. Oh yo yo, Mag het niet draaien, staat er niet in vandaag. Wel dus op 72, Eminem, My Name Is. En My Name Is Buddy Holly. What's with is my girl? gegeven aan Microsoft om hun Buddy Holly clip op de installaties te zetten van Windows 95. Dus had je Windows 95, het installatiesysteem, het besturingssysteem van dat moment, dan had je automatisch ook de clip van Buddy Holly van Weezer. Dat ging dan zo. CD'tje in de CD-speler. And you get this folder called Fun Stuff. Moet je dat mapje Fun Stuff. En you go to videos. Klik je even door naar video's. And you go here. Klik, klik. And you got Weezer. En dan begint dus de clip. Buddy Holly van Weezer. Daar Yes, ladies and gentlemen, tonight live from Arnold's Drive-In. en et cetera, et cetera. Kees Kwaks, goedemorgen. Dag Tomien. Waar staan de files? De N59 is dicht. Nog altijd in beide richtingen bij het knooppunt Hellegatsplein. Het een ernstig ongeluk geweest. vrachtwagen is gekanteld. Die weg blijft nog een aantal uren dicht. Omrijden kan via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. Er staat een vrachtauto met een lekke band op de A58 vanaf Breda naar Eindhoven. Die staat bij Oorschot. Vijf kilometer file is het gevolg vanaf Hilvarenbeek. Nou, de bandenboer is ter plaatse. Het zou nog een half uurtje moeten gaan duren. Maar de rechte rijstrook is voorlopig dicht. Kees, dankjewel. Hè. Zometeen in de 90s Request op 100 op 69. Hmm, Bob van Hansen na hmm, hmm, van de Crash Test Dummies. accident and God had come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. radio van Suus Oosterlo uit beide nu heel hard aan. iedere keer als dit liedje gedraaid wordt, dan gaat de radio net even een paar tikjes harder. Schrijft zij bij Hanson en Humboldt. Een van haar favoriete liedjes terug te vinden in haar 90s Request playlist. Op 69 staan ze in de 90s Request op 100. En daarvoor Kieran van Lunsteren, die kiest voor mm, mm, mm, van de Crash Test Dummies op de achterbank onderweg naar Frankrijk. Op een voor de rest vrij suffe knuffelrock cd van haar ouders terug te vinden. Ah ja. in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, killing, he's a hero. Get it to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take my brother if he's close to me? Uh, I let it go back to what we played as kids, but things change. And that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. Yeah. Oh, come on, come on, come on. That's just the way it is. The way it is. Things will never be the same. the way it is. Oh yeah. I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under. I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white. It's more tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. Uh, it ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with black. But some things will never change. Try to show another way, but you're staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Selling back to the kids. I gotta get paid. Well, hey, well, that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Yeah. come on. come on, come on. That's just the way it is. The way it is. Things will never be the same. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah. Oh, oh yeah. We gotta oh, make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up up and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got to stay strapped, And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right, tat, tat, tat, tat. That's the way it is. Uh. That's just the way it is. Mm, yeah. Als het goed is, heeft Luc, het beste maatje van Harold Piersma uit Surhuisterveen, nu een appje gekregen. Een bericht op zijn mobiele telefoon. Want hun liedje Blind Melon is op de radio. Dat schrijft Harold namelijk bij zijn motivatie om eh, Blind Melon in zijn 90s Request playlist te zetten. Iedere keer als 3FM dit liedje draait, dan appt hij Luc met de tekst Blind Melon No Rain is op de radio. 66 in de tops. Eh, de 90s Request Top 100 van 2013. Daarvoor 67 Changes van Tupac Shakur. En 68 Motorcycle Emptiness en de Manic Street Preachers. De lijst gaat verder zometeen met Claudia de Brij. En eerst... 65. Aerosmith, dit is I Don't Wanna Miss A Thing. I could stay away. gelijk naar uw telefoon? Wat dacht u? Oh, leuk. Misschien een leuke foto van de hond van mijn beste vriend. Of misschien die statusupdate over dat weekendje weg. Of is het misschien een beter idee om dat te bekijken als u niet met uw auto midden in het verkeer zit? Social media en verkeer gaan niet samen. Hou je aandacht op de weg. Facebooken, tweeten en appen doe je op een P. Daar kun je mee thuiskomen. Je energierekening tot wel 365 euro lager? Dat kan met Oxio In Control. In de In Control box zit alles wat je nodig hebt. Een Samsung Galaxy Tab 3, de Oxio app, 12 energiebesparende producten en een strak plan om je energieverbruik onder controle te krijgen. Ga naar oxio.nl of bel 0800 1401. 1 miljoen. Zoveel mensen zoeken maandelijks een auto op Marktplaats. Dat zijn ruim 20 uitverkochte voetbalstadions. Met zoveel bezoekers is uw auto het snelst verkocht. Op de nummer 1 autowebsite van Nederland. Marktplaats. Voor iedereen een voordeel. Volgende week kan ik mijn nieuwe Mercedes ophalen. Een Mercedes? Jij? Ja. Hoezo? Eh, krijg je er ook een chauffeur bij? Nee, niet zo Mercedes. Wacht, ik heb hier een foto. Zo. Als je nog een chauffeur nodig hebt. De nieuwe generatie van Mercedes-Benz. Ontdek ze op mercedesbenz.nl. Een schone auto verkoopt nog sneller. Zet daarom nu uw auto op Marktplaats en krijg een gratis wasbeurt. Marktplaats, voor iedereen een voordeel. Nu bij Mercedes-Benz de wegrijweken. Rij direct weg in een A, B of C-klasse... met een voordeel dat kan oplopen tot ruim 6.500 euro. Ook dat is de nieuwe generatie. Ga snel naar de dealer of kijk op mercedes-benz.nl. Dit is een boodschap voor mensen die sinds jaren en dag op hetzelfde matras liggen of die toe zijn aan een nieuwe. Bij aanschaf van nieuwe Alping-matrassen krijg je tijdelijk niet alleen tot 700 euro inruilkorting. We nemen ook je oude matras mee die vervolgens duurzaam verwerkt wordt. Dat is wel zo comfortabel. Ga naar alping.nl voor de voorwaarden. Alping Nights, better days. Een vraag. Wat wil je dat mensen zich van jou herinneren als je er niet meer bent? Je dacht waarschijnlijk niet aan de kosten van je uitvaart. Laat je nabestaanden niet met onverwachte kosten achter. Sluit nu een voordelige uitvaartverzekering af op monuta.nl. Monuta, de steun bij iedere uitvaart. Terwijl u geniet van uw luxe boerderij op Hof van Saxe... bouwt papa met de kinderen in de Techniekacademie een modelboot. Want op Hof van Saxe is de hele vakantie van alles te beleven. Kijk maar eens op hofvansaxe.nl. 20 jaar Sanidroom. Daarom in oktober 6% BTW op alle producten en vakkundige installatie en veel andere aanbiedingen. Sanidroom, de betere badkamer. Een heerlijke herfstvakantie op Hof van Saxe? Kijk voor de beste last minutes op hofvansaxen.nl.